Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Premier Rutte was op de hoogte van de vakantie van het koninklijk gezin naar Griekenland, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Volgens de RVD heeft de premier altijd ministeriële verantwoordelijkheid. Koning Willem-Alexander besloot afgelopen avond na commotie zijn vakantie in Griekenland af te breken. De vakantie leidde tot irritatie in onder meer de Tweede Kamer... omdat de reis afbreuk zou doen aan de boodschap van het kabinet over het coronavirus. In de Haagswijk Duindorp is het op een aantal plaatsen onrustig. Het gaat volgens de politie om jongeren die onder meer brandjes stichten. Op foto's is te zien dat een scooter in brand is gezet en dat een bushokje is vernield. Volgens Omroep West ging er in de middag een bericht rond... waarin werd opgeroepen tot chaos in de wijk. Eerder op de avond werden alle toegangswegen naar Duindorp door de politie gecontroleerd. In het detentiecentrum Rotterdam zijn 142 mensen in quarantaine geplaatst. Het gaat om vreemdelingen die in het detentiecentrum zitten om uiteindelijk te worden uitgezet. Volgens het ministerie zijn twee mensen besmet in de instelling. Daarop is, is besloten om de quarantainemaatregelen op drie afdelingen in te voeren. Dat betekent dat de 142 mensen de komende 10 dagen niet hun cel uit mogen. Bij voetbalclub AZ zijn negen coronabesmettingen geconstateerd. Het gaat om drie werknemers en zes spelers. Vier spelers zijn van de A-selectie en twee spelers van Jong AZ. De club heeft geen namen bekendgemaakt en de besmette mensen zijn in isolatie gegaan. AZ heeft contact gehad met de KNVB en de wedstrijd komende dag tegen VVV kan gewoon doorgaan... Jong AZ speelde afgelopen avond nog tegen Jong Ajax in de eerste divisie.